Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Het kabinet neemt anderhalve maand langer de tijd om te onderhandelen over de ratificatie van het Oekraïne-verdrag. In een brief van de Tweede Kamer schrijft premier Rutte dat hij mogelijkheden ziet om het verdrag op bepaalde punten aan te passen. Zo moet recht worden gedaan aan de Nederlandse nee-stem bij het referendum. Het is niet zo dat er een deal is met de oppositie, zegt Rutte, maar hij heeft er vertrouwen in dat hij in Brussel een goed resultaat kan uitonderhandelen en daarmee zou hij ook een meerderheid in Nederland kunnen halen voor de ratificatie van een aangepast Oekraïne-verdrag. Na 13 jaar is er mogelijk een doorbraak in de zaak van de postbankmoord. De politie zou nieuw bewijs hebben gevonden. In 2003 raakte een hardloper vermist in natuurgebied de postbank. Later werd zijn lichaam gevonden in een uitgebrande auto in het Brabantse Erp. Uit telefoongegevens zou nu blijken dat de dader waarschijnlijk ook uit die omgeving komt. Morgen besteedt Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak. Het Iraakse leger is de stad Mosul binnengetrokken. De eerste troepen hebben een wijk in het oosten van de stad bereikt. Het leger probeert de stad terug te winnen op IS. De afgelopen dagen werd er weinig vooruitgang geboekt. Het leger zegt dat daardoor strijdgroepen die willen meevechten... de gelegenheid kregen om zich aan te sluiten. Op de eerste echte zittingsdag van het proces tegen Geert Wilders... vanwege zijn minder Marokkanen-uitspraak is gebleken dat ruim 6400 mensen aangifte tegen hem hebben gedaan. Ze vinden dat ze door hem zijn gediscrimineerd. In de rechtszaal bij Schiphol werden fragmenten getoond van de omstreden uitspraken, zoals beelden van een PVV-bijeenkomst na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Wilders is zelf niet bij het proces omdat hij vindt dat het een politiek proces is. Het weer nog volop zon bij maximaal 16 graden, staat weinig wind. Komende nacht lokaal een mistbank. Morgen begint de dag met zon. Smiddags of s avonds valt er wat regen en de rest van de week is het wisselvallig.